Конъюнктуралната Четиклога, Сахолната клога, Капитална клога, Припомчена. Всеки показ, клога Михайлова. Ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, Excuses aan luisteraars. Goedemiddag. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de en deze keer in de kerst. Ja. koffies en apparaatjes. Die halen we zo om je koffie in de apparaat op Zo, nou, zijn we nou allemaal klaar? He? Heeft iedereen koffie? Nou weer! Goedemorgen, meisjes. Ik ben een kaarsje zijn. Hé, doe ik dit? Zitten, Maus klaar Ik ben De grote kaasje met klaar afvullen. Goed, mannen, nou. Nou, kom op. Uh, heel bijzonder, want we zijn dus vandaag in de kerstsfeer. Wat mij zit er ook wat horen op de site Jukuloes. Mooie kerstnummers, oh, maar een Gaat over een klein jongetje met een trommel. It's time to Nog drie nachtjes slapen. je gaat er niet in de volken komen, vlak voor de kerstdagen. Ja, dan ga ik zo naar buiten, de vijanden bij elkaar, dan ga ik hem na de kerstdagen nog een keer. Doe het zelf. I'm eu ver aqui. He's a cash fit, cash fit, cash fit, cash fit, cash fit. He's a balacon. He's a... Um, индейцы специально you, Is nou nu de hoogste tijd geworden voor een gevoelig moment. Get full. de bewaren voor die 30 wil, Van die handekopjes en olifanten gaan de die van De van vorige week, wat van de van de die van de hier van de kijken. van de vraag van de week was... de wat was die? Laten op de aarde. Grand Hotel Break It Break. Break It jongens, even stil, de optreden is erg leuk. Maar in Holland, bokste, met bokste, als later op de avond, hoe minder kans dat mijn schoonmoeder aan de deur komt. Solid Mount Abbey's boat at Kofi. Ja, dich hält der Kofi, der Welt, aber da bleiben die Hintergrund. Da hat er die Hand, aber das ist auch so, dass die Menschen auch die Hand verloren, die Namen aufhören. Wie warst du, Wiener? Wiener, oder Wiener, Wiener. Музей «Хозяйка» Борис Калькович. Thank you. Marktwagen maar. In ieder geval, en terwijl in Delft gauw wapen Oh, oh, hier, Lauwerskund. Oh, maar die die, die van Schendelstraat heb je in Delft Oh, です Additionally, more powerful foundation vacated and information is smallest number for celebration created the late foundation but tonight don't mind I will look forward to what it is. Het eh, is helemaal dik eh, voor elkaar, voor elkaar. Ja, en dan? Wat komt er dan op nou dik voor elkaar? Ja, zit er al wat pakken bij. Oh ja, pak dat zeg, dat geeft altijd mij. Ja, maar dat geeft altijd niet. Daarom zit Chega da minha raia e veja a paca bem. O que te encontrei, of bem, rei da raiva também. E sempre paca bem, paca bem, paca bem, paca bem, paca bem, fui clair, ce Eh, om daar helemaal even aan toe te hebben. de speciaal is er uitgenodigde grootje ze gevraagd. Dat zijn namelijk een, hele groep zangers. Dat zijn eh, de zingende paard. De zingende paard. En die zingen speciaal voor. de die koffie eh? You're thinking about it, Gabriel? Prenderei Eugenia via Anitsumbietas. Resume mehrmals fünfzigmal, ja doch kommt lieber die Dinge. So haben wir gewisse Notstoff machen, dass sie allemal unsere Laufenden gute Fatsala, Fatsala, Fatsala, Fatsala, cookie. I am I guess cookies. If they look for cookies, go in the now, man. I already found it. Oh, wat jammer is dat toch. Nou, wat is er geweest? Wat was er nou weer een bijeenkomst met de rook uit de schoorsteen? Wat was er nou? Die mensen kwamen bij elkaar, hè? Open plek in het bos, hè? Maar normaal heksendansen zit een zootje dan. Nou, wat is er besloten? Wat verschilt tussen een en een koekje? Nou, dan komt hoor. Wat zijn we nu schierig met z'n allen, zeg ik. hou het haast niet meer. Nou, kom op, wat is het verschil tussen een en een koekje deze week? Als je in de dierentuin een pinda voor de tralies houdt... Ja. niks. Nou, dan ligt er What the fuck? Thank